Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse politie is op zoek naar een man die zaterdagavond drie Palestijnse studenten neerschoot in Burlington, in de staat Vermont. De politie houdt rekening met een haatmisdrijf vanwege de situatie in Israël en Gaza. Een van de jongeren raakte ernstig gewond. De toestand van de andere is stabiel. Mogelijk opende de dader het vuur omdat ze Arabisch spraken... en een sjaal droegen die symbool staat voor de Palestijnse zaak. De politie heeft nog geen idee wie de dader is. Een moslimorganisatie uit de VS heeft een beloning van 10.000 dollar uitgeloofd voor de gouden tip. De meeste leiders van de gewapende groep die afgelopen dag een lege kazerne in Sierra Leone aanviel, zijn opgepakt. Dat zegt de president van het land. De groep zou ook meerdere gevangenissen hebben aangevallen en gevangenen hebben bevrijd. President Bio zei in een verklaring op televisie dat er veiligheidsoperaties en een onderzoek gaande zijn. Bio werd in juni herkozen en sindsdien is de politieke situatie in het West-Afrikaanse land gespannen. Volgens onafhankelijke waarnemers werden mensen die niet op de president zouden stemmen geïntimideerd. Ook zou het tellen van de stemmen niet transparant zijn verlopen. Het Nationaal Opera en Ballet in Amsterdam heeft dit weekend 9500 kostuums verkocht. Ook werden hoeden, schoenen en stoffen te koop aangeboden. Duizenden mensen hebben een kijkje genomen tussen de kledingstukken in het decoratelier. Het pronkstuk was een roze jurk van 4 meter lang uit een voorstelling over de Franse koningin Marie Antoinette. Die leverde 1250 euro op. De totale opbrengst van de verkoop wordt dinsdag bekend. Met het geld wil het gezelschap een digitaliseringsprogramma financieren. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt soms wat regen of motregen. Het koelt langzaam af naar een graad of 4. In Zuid-Limburg kan het in de ochtend sneeuwen. Later ook in het midden en oosten van het land.